Sit van der Linde met het NOS-journaal. Jordanië schrapt het topoverleg met de Amerikaanse president Biden in de hoofdstad Amman. Aan het overleg zou ook worden meegedaan door de president van Egypte, Sisi... en de Palestijnse leider Abbas. Die had eerder vanavond al afgezegd. Aanleiding om het overleg af te blazen zijn de honderden mensen... die zijn gedood in een ziekenhuis in Gaza-stad. De Palestijnen zeggen dat Israël het ziekenhuis heeft aangevallen. Israël zegt dat het ziekenhuis is getroffen door raketten van islamitische jihad. Op Bidens agenda staat morgen ook een bezoek aan Israël. Op verschillende plaatsen zijn protesten tegen de aanval op het ziekenhuis en ook tegen Israël. Op de bezette westelijke Jordaan-oever braken rellen uit. In Istanbul staan duizenden demonstranten bij het Israëlisch consulaat, meldt Al Jazeera. En ook in de Jordaanse hoofdstad Amman wordt gedemonstreerd. Daar zou ook brand zijn gesticht. En bij de Amerikaanse ambassade in Libanon wordt traangas gebruikt. In Rotterdam en Den Haag hebben zich vanavond ook enkele tientallen mensen verzameld. Onder meer voor een pro-Palestina-protest. De politie heeft in Blijswijk 7700 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs waren per schip aangekomen in Antwerpen en overgeladen in een vrachtwagen. De politie reed erachteraan naar Blijswijk en daar zijn zes mensen gearresteerd. Op de N211 bij Wateringen is een vrachtwagen 14.000 kilo sinaasappels verloren. Waarschijnlijk kreeg de trailer een klapband... waardoor de dozen met sinaasappelen begonnen te schuiven... en door de zijwand van de trailer schoten. De vruchten belanden op de weg, in de berm en in de sloot. Om alle sinaasappels te kunnen opruimen... werd de provinciale weg afgesloten van Den Haag richting de A4.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 情。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 try to find my way. You're always there.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 like you do, you do.